บุ๊กทูสี่สิบสอง tweeënveertig, 42. การเที่ยวเมือง stadsbezoek, Stadsbezoek. ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ is de markt zondags geopend? Is de markt zondags geopend? งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับ Is de beurs 's maandags geopend? Is de beurs maandags geopend? นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับ Is de tentoonstelling dinsdags geopend? Is de tentoonstelling dinsdags geopend? สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับ Is de dierentuin woensdags geopend? Is de dierentuin woensdags geopend? พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับ Is het museum donderdags geopend? Is het museum donderdags geopend? หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับ Is de galerie vrijdags geopend? Is de galerie vrijdags geopend? สามารถถ่ายรูปได้ไหมครับ Mag men foto's maken? Mag men foto's maken? ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ Moet men toegang betalen? Moet men toegang betalen? ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับ Wat is de toegangsprijs? Wat is de toegangsprijs? มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับ Is er korting voor groepen? Is er korting voor groepen? มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับ Is er korting voor kinderen? Is er korting voor kinderen? มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ Is er korting voor studenten? Is er korting voor studenten? นั่นตึกอะไรครับ Wat voor een gebouw is dat? Wat voor een gebouw is dat? ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับ Hoe oud is dat gebouw? Hoe oud is dat gebouw? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ Wie heeft dat gebouw gebouwd? Wie heeft dat gebouw gebouwd? ผมสนใจในสถาปัตยกรรม Ik interesseer me voor architectuur. Ik interesseer me voor architectuur. ผมสนใจในศิลปกรรม Ik interesseer me voor kunst. Ik interesseer me voor kunst. ผมสนใจในจิตรกรรม Ik interesseer me voor schilderkunst. Ik interesseer me voor schilderkunst.